Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen... om het vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Het schip ligt nu nog boven Terschelling. Het wordt verder naar het oosten verplaatst... naar een locatie op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Waarschijnlijk duurt die operatie tussen de 12 en 14 uur. Wanneer het verslepen precies begint hangt af van de rook die vrijkomt door de brand op het schip en het weer. Volgens Rijkswaterstaat heeft de operatie geen gevolgen voor de Waddeneilanden, de bewoners en de natuur. De nieuwe plek is tijdelijk. Later wordt het vaartuig naar een haven gebracht. Een man heeft in de buurt van de Duitse stad Augsburg drie mensen doodgeschoten in een wooncomplex. Het waren twee vrouwen van 49 en 72 en een man van 52. Nee, even later schoot hij in een huis verderop nog twee mensen neer. Een man en een vrouw die zwaar gewond raakten. Waarom de Duitser op de mensen schoot is nog niet bekend. ook de relatie tussen de dader en de slachtoffers is onduidelijk. De man werd in de omgeving opgepakt in zijn auto. Hij had het vuurwapen bij zich, zegt de politie. De VN-veiligheidsraad heeft de coup in Niger sterk afgekeurd. De raad eist vrijlating van de gevangen genomen president Bazoum... en maakt zich zorgen over de gevolgen voor de regio. Ook is de Veiligheidsraad bang dat er meer terreurdaden volgen. De Verenigde Staten leveren voor ongeveer 350 miljoen eh, dollar aan militair materieel aan Taiwan. De bedoeling is om China af te schrikken, zodat Taiwan niet wordt aangevallen. China beschouwt het land als een afvallige provincie.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 was nice, the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I hear a woman shout out. Who let the dogs out? Who, who, who, house.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 Come da poca picchita va bene Si tu la parla miezza americano Quando si fa l'amore sotto la luna Come da bene cave, di I love you radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag.